Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zetten ze de laatste puntjes op de i voor het bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Die kwam gisteren al aan in Nederland. Om 11 uur geeft hij een speech en de titel daarvan is al uitgelekt. Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Volgens deze Oekraïne-expert is het toeval dat hij op de dag van de dodenherdenking Nederland bezoekt. Nou, ik denk dat deze dag zelf dat dat meer te maken had met de logistiek, eh, de datum waarop eh, Zelensky komt. Maar ik denk dat die symboliek van die dag van dodenherdenking ongetwijfeld in alle speeches terug zal komen. want dat is daar natuurlijk ook een heel mooi moment voor, eh, voor Zelensky om daar ook stil te staan bij het leed wat Nederland in eerdere oorlogen heeft geleden. Zelensky praat vandaag waarschijnlijk ook met premier Rutte en minister Ollongren van Defensie over meer wapens voor Oekraïne. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor Soudaan. Vooral rond de hoofdstad Khartoum zijn daar al een paar weken flinke gevechten aan de gang. Hierdoor is een tekort aan water en voedsel, maar ook medische hulp. Eén op de zes ziekenhuizen in Khartoum is operationeel... wegens gebrek aan water, elektriciteit... maar ook alle basisbenodigdheden voor medische hulp. We proberen die ziekenhuizen nu eh, te bevoorraden. Inmiddels zijn er al meer dan 150.000 mensen op de vlucht geslagen. De mensen die nog in en rondom de hoofdstad zijn... durven hun huizen niet uit. Vanaf vandaag hebben de strijdende partijen weer een staakt het vuren afgesproken. Deze week moet een week duren... zodat burgers veilig weg kunnen uit het gebied. Het is een spannende dag voor Luana uit Enschede. Ze is 17 en spreekt vanavond op de Dam tijdens de dodenherdenking. Ze komt uit een Sinti-familie. Veel van haar familieleden werden in de Tweede Wereldoorlog... net als de Joden vermoord door de Duitsers. Voor Luana is het bijzonder dat ze vanavond mag spreken. Ik vind het toch wel echt een, eh, een eer dat ik dat mag doen voor mijn familie. Omdat er wel eh, heel veel vraag altijd naar was, naar de Sinti's. Ehm, omdat het altijd wel een beetje werd achtergelaten voor mijn gevoel. Ik denk dat ik eh, als Louwana die spreek op de Dam, ja, dan ben je trots. En ik denk ook nog een tikkeltje eh, emotioneel. Ik vind het wel heel spannend. En dat was Louwana's vader. Wat ze precies gaat zeggen is nog niet bekend... maar haar verhaal gaat waarschijnlijk over haar grootouders... die de oorlog nauwe nood overleefden. Krijg je nog het weer? Het is lekker zonnig, maar er is ook bewolking. Het blijft overal droog. In het noorden wordt het zo'n 18 graden en in het zuiden 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel. Alleen de N208 is dicht van Haarlem naar Sassenheim...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 Ooh, and I love you right, I love you right. All by myself. I'ma be there for you, I'ma make Love me live on our emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to see? I never would have made it, baby? If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now.